8 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De Tweede Kamer is kritisch over het plan dat de wachtlijsten moet aanpakken... voor psychiatrische patiënten met complexe problemen. GGZ Nederland en de zorgverzekeraars dienden het in maart in... bij het ministerie van Volksgezondheid... en vandaag was er een debat over in de Kamer. Het plan gaat uit van regiotafels... waar zorgaanbieders met elkaar in overleg gaan... over moeilijk plaatsbare patiënten. GroenLinks noemt het plan te vrijblijvend. Volgens die partij zijn de wachtlijsten sinds januari alleen maar langer geworden. Ook de VVD en de ChristenUnie vragen zich af of het genoeg is om de patiënten te helpen. Een Arnhemmer die twee jaar geleden werd opgepakt... omdat hij samen met anderen een grote aanslag in Nederland zou voorbereiden... werkte vlak voor zijn arrestatie in jeugdinstellingen. Dat meldt RTL Nieuws. Hardy N. begeleidde toen kwetsbare jongeren van zeker drie zorginstellingen. Een van die instellingen zegt de samenwerking te hebben beëindigd... omdat N. de kinderen probeerde te bekeren. De Arnhemmer van Iraakse afkomst werd eerder veroordeeld... voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Kort voor zijn arrestatie had hij op een vakantiepark in Weert geoefend... met kalasjnikovs, handvuur wapens en bomvesten. De drukte op, Hemelvaartsdag een paar weken geleden... heeft niet geleid tot meer coronapatiënten. Dat zegt het landelijk netwerk acute zorg. Ook de opening van de basisscholen heeft tot nu toe de cijfers niet beïnvloed. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is sinds gisteren afgenomen met vier. Er liggen er nu nog 92 op de IC's, meldt het landelijk coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Het OM eist levenslang tegen de man die wordt verdacht van de moord op marktkoopman Andy de Heus. Die werd bijna acht jaar geleden doodgeschoten in een vakantiewoning in Stevensweert. Zijn lichaam werd pas vier jaar later gevonden na een anonieme tip. De verdachte en het slachtoffer runden samen een hennepplantage. Volgens het OM was een drugsconflict de aanleiding voor de moord.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 Hey did fake shit, creep because it's over, baby. Nothing ever lasts on this crazy roller coaster. Until they fall again. This fucking roller coaster is a lemniscate. moet opletten met dit soort eh, gasten. Want eh, deze nieuwe van eh, Moorpark, tenminste hij is al een tijdje uit, die eindigt zo lekker abrupt. Dus dat <laughs> is ook wel even wennen. There komt the devil, 4 juni. Goedenavond bij deze Alternative FM. het is toch redelijk wat uh, wat betreft de muziek. Dus we gaan het ook niet al te lang maken met en, een beetje allerlei verhalen lopen vertellen. Dat, dat laten we een beetje achterwege. Zij was vorige week eh, bij ons eh, in de uitzending om te vertellen over haar nieuwe single. En ze heet Denise. Je zoekt en je struikelt, je wankelt, je vecht om toch weer door te gaan. so just to get by. It's been a, a long time since we committed to this life. Now there's a golden chain, there's a golden chain around my neck this time. Rosie, this life is sure. Yeah, I feel like I'm getting bored of all the talk and all the lies that I see. It looks like you don't agree. But am I wrong? is it just me? Well, I'm just trying to have some fun for a while. be wrong. Wanna get mad? I wanna get bad. I wanna get high. Wanna do something? irresponsible and just don't explain why. Wanna loosen up, I wanna lose myself to the sound. And if you wanna join me now, just, just, just, just, just, just join me tonight. Cause Rosie, this life is short. Yeah, I feel like I'm getting bored of all the talk and all the lies that I see. die jongen die komt dus eh, gewoon uit Nederland. Maar hij heeft eh, zich eh, zwaar laten inspireren op een beetje Latijns-Amerikaanse klanken. dat is Juan Juan, zo heet hij. Kregen we aangereikt van onze vrienden van JOD. dan moet je toch altijd meestal even opletten dat dat, dat soort zaken dan niet 1, 2, 3 gewoon ergens verdwijnen. Maar goed, dat gebeurde ook niet. dit is het, de single die hij afgelopen week heeft uitgebracht. En dat eh, nummer dat heet eh, even Kijk, Dat zal ik dan eventjes... Uh, Life is short. Ja, nou... Dat, dat misschien wel een beetje in overeenstemming met een beetje de teken van deze tijd. Daarvoor hoorde je Delise met Verbonden. Vorige week heeft zij verteld over haar single release. En de reden waarom zij dit nummer heeft uitgebracht. Alles natuurlijk ook een beetje in de tijd waarin we leven de anderhalve meter eh, maatschappij. Eh, ik eh, kan er slecht aan wennen, maar goed, we, zullen wel, we zullen wel moeten. <laughs> ik zie iemand heel bedenkelijk kijken. goed, het zal, het zal allemaal wel. Goed, kwart over acht is het inmiddels geworden, maar we gaan straks praten met LS. Dat doen we nadat wij eh, even nog een, eh, nummer van... Eh, wat zijn, nou, dat, we kunnen er wel twee draaien. Ja, dan doen we er twee. dat zijn twee nummers. Roy de Smet, die had vorige week een EP uitgebracht. Mother of Two, tenminste, dat, nou ja, ik denk dat die al een tijdje uit is. maar nu onder de aandacht gebracht. En ik zat vandaag nog naar een oude aflevering van onze Alternative FM te luisteren... waarin Jacob die Edwards eh, te gast was. Dat was 5 maart, dat is ongeveer een tijd terug. En toen hadden we het ook over Suarez in High Definition. En dat is dat nummer wat ook op die Mother of Two EP staat. En die ga je horen. It wasn't that all singers proclaim My bird flew off and my friend ate all of the bread My beer just sat quietly in the glass I saw from a distance how she just left Into thin air at the door that stands for winning and losing What do I know? What have I got here? These days I just spend my time growing my beard out. It's gone from short box to clean shaven and back several times. I keep screwing up easy recipes. I live out of sync and I the air's turning green. I walk in heavy rain, I pull the garden pots out on the street. change things for the better I used to be all, all about that for glory That I let go and got stuck between delusions A Beatles age can't find my place I want to be like any bee walk in a park, my shadow's long and slim. The bus window gives me thicker bit of smooth skin. A very reasonable fare, I got to taste a little from freedom. I'm nothing to say no stories to tell. I hardly explore or experience anything new. It's not that I don't wanna try a thing, but I'm idly consumed. There's a TV program on Barcelona, I put it on, and all that it shows me is Suarez in HD. A bird sits outside in a tree, and my guitar's in the corner. do something to change things for the better is eh, dat eh, op een gegeven moment eh, de bands en de muzikanten ook zelf melden. Ehm, zo van, ja, we hebben een single uitgebracht. Luister eens daarnaar en wat vind je ervan? Nou ja, oké. En dan zitten er ook gewoon hele leuke dingen tussen. Zoals deze van 37 Degrees, Stuck in My Head. En daarvoor Roy de Smet. Maar ja, die kennen we al een tijdje langer hier bij Alternative FM. En hij heeft ook eh, nog een EP uitgebracht. Ik geloof dat hij dat, dat in 2018 al heeft uitgebracht. En dat nummer dat eh, is Suarez in HD. Of High Definition, hoe je het eh, noemen wilt. En inmiddels aan de telefoon heb ik LS. En achter LS schuilt Emily van Ellerswijk. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ehm, ja allereerst de naam. Waar komt die vandaan? Um, Alice is eigenlijk een combinatie van mijn voor- en achternaam. Ik heet Emily van Elliswijk, officieel. Ja? Mm ehm, mijn tussennaam is ook nog Alice, maar dan met een andere spelling. Dus ik heb er eigenlijk een beetje een eh, combinatie van gemaakt, ja. ja. Ja, eh, dus dat is eh, gewoon je naam waarmee je eigenlijk je nummers mee in de openbaarheid brengt ja, ehm, dat klopt. Ja, eh, wat, eh, wat ik eh, meteen ook opvallend vind in het verhaal... is dat je, ja, je bent nog eigenlijk nog, nog geen twintig... maar je schrijft al een lange tijd, heb ik al begrepen. Ja, ja eigenlijk vanaf mijn twaalfde al. Ik ben ook nog mijn tiende begonnen met gitaarspelen. Ja. En toen ging ik langzamerhand bij zingen. Mm en toen ben ik eigenlijk begonnen met uh, eigen teksten schrijven erbij. En zo is dat eigenlijk ontstaan. Ja, uh, hoe, hoe, waren de reacties toen je eh, zeg maar, het, eerste, ja, het eerste liedje had gemaakt? maar ik durfde het eigenlijk nog niet aan iedereen te laten horen. Het, het was dat ik op mijn zangles hadden we een, altijd een cd-presentatie. En dan moest je een eigen nummer maken. Hm? En ehm, ik heb hem dus voor het eerst live gespeeld eigenlijk. dus eigenlijk niemand had me echt gehoord. Dus het was de eerste keer dat ik echt openbaar een nummer van mij eh, zelf speelde. Eh, eh, hoe, hoe is dat dan als je dat voor het eerst doet? Heel eng, want het is iets heel kwetsbaars. <laughs> Het is iets pers heel persoonlijk en mhm eigenlijk, ik, ik wilde ook nooit mensen mijn teksten laten lezen, want ik dacht, ja, straks gaan ze er kritiek op hebben of zo, omdat het mhm. zo persoonlijk en dichtbij je zit, zeg maar. Ja, ja, uh, ja ik, eh, het is nog, eh, nog, nog in de fase dat het eigenlijk met onbevangenheid, dat je tegen dingen aankijkt. schrijven, gaat dat makkelijk? ja, best wel. Ja, ik... ik ik weet niet wat het is. Ik, ik heb dan een soort blokkade, die, die zet ik dan uit. En dan mm. ga ik er gewoon vol voor. Mm. En of nou iets wordt of niet, ik kan dat heel goed loslaten en accepteren. Mm. Op een of andere manier, ja. Ja, het, is een, een het is een dingetje. Ehm, ik eh, zag afgelopen zaterdag bij een eh, eh, zo'n quarantainesessie eh, met 3 eh, voor 12. Ehm, hoofdredacteur Demi van Vollens van Wollersberg, die, die, zat, die zat daar op een gegeven moment ook een vraag te stellen bij Jorik van Noorden. En dat voel ik ook wel zo, zo aardig op dat, op dat gebied. En van hoe, ga je er dan mee om? Maar daar heb jij dan ook jouw manier eigenlijk voor bedacht. Ja, ik denk dat het gewoon echt vooral proberen is van wat werkt voor mij en wat werkt niet voor mij. En ik heb eigenlijk op een opleiding nu geleerd ook in bandformatie te schrijven. Dat uh, een instrumentalist met iets kwamen dat ik er gewoon op inspeelde. Mhm. Maar eigenlijk ben ik natuurlijk uit mijn comfortzone eigenlijk gewoon altijd met mijn gitaar bezig geweest. En eh, kwam met een akkoordenschema en ik ging erover improviseren en na tekst maken eigenlijk, ja. Ik moet even de naam corrigeren. Het eh, was Demi van de Wolleberg. Eh, dat is de hoofdredacteur van 3 eh, voor 12. Ja, want anders dan heb ik dat weer niet goed correct <laughs> weergegeven. Ehm, waar kom je vandaan eigenlijk, Emily? Ik kom uit Roosendaal. Roosendaal. Ja, dat, Is, dat is in West-Brabant een beetje. Dat, ja, dat ja. klopt. Ja, ja is, is het, uh, merk je dan toch dat, dat er in die omgeving toch iets van een muziek zien is? Ehm, nou, eigenlijk tot denk ik een half jaar, jaar geleden was ik eigenlijk nog niet echt heel betrokken erin. Mhm. En nu heb ik eigenlijk wel langzaam begin ik wel te ontdekken waar de, mensen zitten. En begin ik ook wel steeds meer mensen te kennen die in de muziek zijn. En ook, ja, inderdaad. Ja, het gaat... even mijn draai vinden, ja. ja, ja. Heb je al eh, toch enige optredens al gedaan? Ja, wel in de buurt. Ik had altijd een, een vast optreden in het Openluchttheater in Roosendaal. Ben ik mhm. dan als singer-songwriter. Ja. En... Uh, ja, nu met mijn opleiding in Eindhoven doe ik ook uh, eh, geregeld wat dingetjes daar. Ja. Ehm, dan even over het eh, nummer, want we draaien nog al een, eh, een aantal weken. Beautiful Goodbye. Dan denkt iedereen aan Amanda Marshall of zo heet zij, geloof ik toch? Ja, dat is ook een nummer inderdaad. Ja, ja. ja alleen die is het niet. Ehm, waar gaat het over? het nummer gaat eigenlijk ja, simpelweg over afscheid nemen. Ik heb eigenlijk geschreven vanuit mijn perspectief. Van, hoe zou ik me nou eigenlijk voelen als ik afscheid van iemand moet nemen van wie ik heel veel hou. Ja. En dat is eigenlijk het hele uitgangspunt geweest eigenlijk. Ehm, ja, eigenlijk een heel confronterend onderwerp natuurlijk. En zeker in deze tijd. Ja, maar ja. daar gaat het wel over, ja. Eh, eh, eh, heb je al mensen van jouw leeftijd al meegemaakt die dat al is, of, ja, is overkomen? Ja, ik, ik, denk eigenlijk als je dan simpel kortweg zegt dat eigenlijk iedereen wel om me heen en iedereen gewoon wel meemaakt dat ze afscheid van mensen moeten nemen. En mm ja, er zijn natuurlijk verschillende manieren van afscheid nemen. Ik bedoel, je hebt ook afscheid nemen van, van dat je even iemand een, een tijd niet ziet. Net als we nu allemaal meemaken in de quarantaine. Ja, ja. Maar natuurlijk ook definitief afscheid. En dat is allemaal natuurlijk dan nog wel wat heftiger. Ja. Eh, eh, eh, het, zit, eigenlijk allemaal verpakt in dat ene nummer wat je geschreven hebt. Ja. ja. Nou, laten we dan maar even gaan luisteren. Het nummer dat heet dus Beautiful Goodbye. Hier is LS. the tears out of my eyes. This is the moment, the end of goodbye. I lose myself, while I try to keep it together. Tell me why. yeah. Cause nothing ever is. But I didn't know it'd be this hard living my life like this. I knew it would be lonely, but I am not alone. Cause there's a million other people that's just like me they gotta stay at home. And the pubs and the bars and the restaurants are closed. How long will it take before we're free again? Nobody knows. I get a little bit right when the sun shines for my balcony at home, and I need it there's a reason that I can feel it in my bones. I get a little bit of life when I hear it, and I know I'm not alone. I got music, I can do this. I do a little dance on my own a tricky situation when the freaking population is in social isolation, man. Now, and this virus that's been racing got entire occupations taking four weeks of staycation, man. Now I don't plan on hibernating, cause this music needs making. I can share it on my Instagram. I'm digitally lyrical, giving y'all vibrations. I'm stationed on house party. You should come and take a visit. And the pubs and the bars and the restaurants are closed. How long will it take before we're free again? Nobody knows I get a little bit light when the sun shines on my balcony at home. And I need it, there's a reason that I can feel it in my bones. I get a little bit light do a little dance on my own. Whoa, whoa. I get a little bit of life when the sun shines on my balcony at home, and I need it there's a reason that I can feel it in my bones. I get a little bit of life when I hear it, and I know I'm not van Benjamin Vro. Zes minuten over half negen. En eh, deze, uh, eh, dit nummer moet ik eigenlijk zeggen... is afkomstig van een EP Quarantunes by Benjamin Vro. Ja, ik eh, zit er een beetje half doorheen. Uh, hij heeft een mooi staand eind. Maar het is lekker zo'n loom nummer. we hebben de afgelopen dagen natuurlijk best wel mooi weer gehad. sinds vandaag is het een beetje omgeslagen en is het weer een beetje vroeg voorjaars weer met een beetje grijze wolkendekken en af en toe gewoon een regenspetter op je hoofd. hoofd. Ik zou bijna zeggen harsers, maar het is je hoofd. En eh, dan eh, krijg je dus eh, dat deze zomerse platen toch dan weer een beetje in het niet valt. Daarvoor hoorde je LS met Beautiful Goodbye. Eh, en dan hebben we er nog eentje te gaan. En dan gaan we weer eens even bellen weer met iemand. En dat is een bekende van ons. Eh, eh, want hij is ook hier geweest. En we kennen hem uit het circuit van Durop Akda wordt. Maar tot die tijd, James Burkey. stars, but it's a new day, and I will follow you wherever you are. Don't you feel like home? Oh, it's such a cliche. I am tired of dreaming. now I the clothes with every gaan ze een nieuwe single uitbrengen. Dit was nog een single eh, die ze eerder dit jaar hebben uitgebracht. Where You Are, James Burkey. Met de frontman James Burkey zelf. Eh, en het leuke is, nou ja, dat we er ook volgende week over gaan praten. Want 12 juni gaat hij eh, uitkomen. En 11 juni hebben we hem gewoon in de uitzending. Dat, dat zijn altijd hele leuke dingen. Want dan gaat het eh, eh, lekker vlot. Eh, dat geldt denk ik ook voor deze single die er nu aan zit te komen. Maar voordat we die single draaien... gaan we eerst met de man die de single gemaakt heeft praten. En dat is Melle, een oude bekende van ons. Goedenavond Melle. Hey, goedenavond. Ja, ja, ja, ja want we kennen je natuurlijk van de Rob Agda maar je bent natuurlijk ook bij ons geweest nog voordat de, de, de, de grote ellende rondom het zeewoord eh, is uitgebroken... ben je nog eh, bij ons eh, langs geweest. Ja, ik denk, uh, was het een paar weken ervoor of zo? Ja, ik denk het ook. Februari is een beetje maart. Begin, begin maart of eind februari was het, denk ik. Dat, dat staat me nog bij. Dus, en nou ja, goed, toen, toen liet je al wel het een en ander horen dat je best nog wel bezig was. Maar ik denk dat nu het stil ligt, ja, dat je alleen maar bezig bent. Denk ik. Eh, ja, klopt. Eh, niet meer met optreden natuurlijk, maar wel met eh, schrijven en ja, dat bedoel ik. maken. Ja, klopt. Daar wel druk mee bezig inderdaad. Ja, die On The Road, die hebben we hier veelvuldig laten horen. is het niet bij deze Alternative FM, dan heb ik altijd nog wel eens een programma tussen 10 en 12. Daar is hij ook nog een paar keer mm. voorbij gekomen. Dus hij is wel lekker onder de aandacht gebracht. Ja, ja. Nou, dat vind ik super. Daar ben ik heel blij mee. <laughs> <laughs> ja, en dan denkt iedereen, lekker vlot nummer. Maar er, er zit toch wel iets serieus achter bij die onderrood. Ja, klopt eigenlijk wel. Ja, ja, eh, ja je vroeg het al... Eh, eh, dat eigenlijk het hele liedje een soort metafoor is voor, een hm. ruzie eigenlijk tussen hm. twee personen. En dat ik eigenlijk de road als een soort metafoor dus daarvoor heb gebruikt voor, hm. voor een relatie. Ja. ja. Eh, hoe, hoe gaat het eh, eh, schrijven bij jou? want we hadden net Emily uit Roosendaal, LS, voor de mensen die haar muziek willen omarmen en kennen. En die zei, ja, ik zit me ertoe. Maar ik kan me voorstellen dat je dan op een gegeven moment toch eventjes het weer even niet ziet zitten. En dat je dan toch denkt, nou, ik gooi die pen en dat papier maar even weg. Of werkt dat weer, weer bij jou anders? ja, het is wel zo dat er bepaalde periodes gewoon iets productiever zijn dan andere qua het schrijven. Mhm. Dus ik heb nu toevallig, eh, ja, de eerste paar weken dat van de lockdown, zeg maar, heb ik heel veel geschreven. Ja. Um, en dan de, de weken daarna is het meer die liedjes uitwerken en, en een beetje opnemen, demo's maken. Um, dus ja, het verschilt een beetje, maar ik ben, ik ben eigenlijk altijd wel, wel bezig. Maar de ene keer is het weer meer met schrijven en de andere keer is het weer met eh, ja, liedjes uitbrengen of liedjes uitwerken of ja, altijd, altijd iets muziek gerelateerd. Ja. Ben jij ook ergens voor gevraagd om een soort lockdown-sessie eh, vanaf een, een of ander zaaltje te doen en dat het eh, gestreamd wordt? Of is dat nog niet gebeurd? dat nog niet. Maar ik heb wel, eh, ik heb wel wat livestreams gedaan gewoon via Facebook vanuit mijn huiskamer. Mhm. Maar ik ben nog niet eh, in, een, eh, in een zaaltje geweest. Nee. Ja, eh, vol, volgens mij heb ik ook iets van jou gezien... dat je ergens boven op een zolderkamer zat... en dat er één iemand was waar je tegenover stond of zat te spelen. klopt. klopt hè? Ja, klopt. Ja. Dat, was, dat was in de studio van ehm, producer van mijn eerste EP'tje. Ja. En daar heb ik ja, een soort mini-concertje gegeven aan, aan één persoon. Ja. ja, dat vond ik wel zo toepasselijk voor in deze tijd. En ja, ik wilde toch ook weer live spelen zonder dat ik gewoon in mijn eentje thuis eh, achter mijn laptop zat. <laughs> ja, want je had er ook nog een speciale naam aan eh, aangekoppeld. Eh, wat was dat ook alweer? <laughs> het even kwijt. Concert for One. Concert for One, ja, zie je. Ik vond hem heel erg origineel <laughs> en bedacht. Dus, ja, ik, ik, heb er ook nog even naar zitten kijken. Ik denk, hoe gaat hij dat nou doen, weet je? Dus ja, dat vond ik, heel, ik vond het wel heel stoer. dan, dan natuurlijk dit nummer, want die kregen we van de week kregen we die binnen. En ja, ja hij, hij, moet nog ergens gepresenteerd worden, geloof ik, toch? Of niet? Klopt, ja. Hij uh, komt vanavond pas uit, of om 12 uur s'nachts dus. En eh, ja, hij wordt eh, later vanavond ook nog op King gedraaid. En Sound of Harlem heeft hem ook al binnen. Als ze hem al gedraaid hebben. Ja. dus ja, vanavond maakt hij op verschillende kanalen zijn debuut, zeg maar. Ja. Ah, ja. nou ja, goed. Dan zijn wij net zo snel als de Sound of Harlem van onze vrienden van Harlem 105. Dus, dus ja. Precies. Dus eh, ja, jullie, weten het wel, jullie muzikanten weten het wel heel erg eh, slim eh, te spelen. Vrijdag ja, brengen we de nummers uit. En als je heel goed met, met de muzikanten omgaat... dan willen ze je nog wel een dag van tevoren... nou jongens, dan draaien jullie hem toch lekker een dag ervoor. Hè? Jij bent er eens zo van, dus... Ja, precies. even in het kort, waar gaat het nummer over? Ehm, eigenlijk is het ehm, gaat het over twee personen waarvan eentje de ander probeert te overtuigen om hem nog een kans te geven of eh, om de twijfels te, te laten gaan en eh, gewoon ervoor te gaan, zeg maar. Ja, nou laten we dan maar eh, gaan luisteren. Hier is de Hard Race van Melle. I never found a way to tell you what I feel inside So here I go, I'll make you see That I could be your fantasy Oh, I never too good to be dat ze wacht op iemand. heet zij. En ze heeft al eens een keer uh, samengewerkt eh, met Jan van Piekeren. En dat was eh, toen een kerstsingle die ze heeft uitgebracht. En ja, we hebben afgelopen zaterdag daarvoor twee nummers. Stevie, Ray, May Robin met Out of the Blue. En daarvoor hadden we nog, en dan moet ik even kijken, Mellen met Hard Race snel naar de laatste die we gaan horen. Want zij was afgelopen zaterdag of zondag, maandag... een van de mensen die mee mocht doen aan Lucky 30. Hanneke Laura met haar eigen nummer. Nieuw tot aan het nieuws van 9 uur. To the stars and night sky, said the moon, let's make this up. Where they should find love. When in dark spaces, scared at night, it will lighten up.